Levi van Eck met het NOS-journaal. Kappers hebben samen met de vakbonden een protocol opgesteld... zodat de salons weer open kunnen als dat door het kabinet wordt toegestaan. Daarbij is de anderhalve meter regel leidend. Zo zullen er minder stoelen worden bezet... en gaan kappers mondkapjes of een spatmasker dragen. Vakbond CNV benadrukt wel dat kappers alleen aan het werk zullen gaan... als ze dat zelf willen. Volgens de branche wordt de roep van klanten om weer naar de kapper te kunnen steeds groter. Als er een nieuw steunpakket komt voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis... moeten er strengere voorwaarden gesteld worden. Dat vinden GroenLinks en PvdA. Ze willen onder meer duurzaamheidseisen stellen. GroenLinks-leider Klaver wil ook dat grote bedrijven die bonussen aan topmensen geven... geen steun meer krijgen. Volgens hem is het belastinggeld bedoeld voor de doorbetaling van lonen... en moet het dus niet bij aandeelhouders terechtkomen. De huidige steunmaatregelen gelden tot 1 juli. Het lijkt erop dat het kabinet bekend gaat maken dat de basisscholen in mei voorzichtig weer open kunnen. Mogelijk gaat het om kleine groepjes en wordt de zomervakantie ingekort, meldt RTL Nieuws. Ook sportclubs kunnen open voor kinderen tot 12 jaar. Verder verandert er voorlopig niets. Mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken. En bijvoorbeeld de kappers en de horeca blijven dicht. De grote pensioenfondsen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 77 miljard euro aan vermogen verloren. Door de paniek op de financiële markten zijn de dekkingsschade van vier van de vijf grootste pensioenfondsen diep weggezakt. Ze zitten rond of zelfs onder de 85 procent. Ver verwijderd van de 100 procent, waarbij een fonds genoeg geld in kas heeft om alle toekomstige pensioenbetalingen te kunnen doen. Het weer vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 4. Overdag veel zon bij 14 tot 21 graden.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 Three birds of a feather. I just hope you enjoy our company. It's been some time, and though hard to define, as if the stars have started to align. Cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble.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 We staan stil. Wat jij Het duurt te lang. Het ritme van Zandvoort. time. Let your heart open up. Cheers to love, broken wild, leaving you lost and scarred. promises almost over. Kiss me now before we say goodbye. It's two hearts up.